Meerdere bewoners uit de binnenstad van Utrecht slapen niet thuis... na de grote explosie van gistermiddag. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Ze kunnen in een hotel slapen, maar veel mensen slapen ook bij bekenden. Er wordt nog de hele nacht met speurhonden gezocht naar mensen onder het puin. Dat is vooral uit voorzorg, want er is niemand als vermist opgegeven. In de kelder van de Amsterdamse Vondelkerk ligt nog bijna 800.000 liter bluswater na de nieuwjaarsbrand. Het water in de kelder staat nog een meter hoog, schrijft AT5. De kelder moet eerst leeg zijn voor de kerk hersteld kan worden. Hoeveel dat gaat kosten is niet bekend. Amsterdam wil er ruim 4 ton in stoppen. De schade is zeker 15 miljoen euro. President Trump vond het een eer om de Venezolaanse oppositieleider Machado te ontmoeten. Hij bedankt haar ook voor het prachtige gebaar van wederzijds respect. Machado bood Trump haar Nobelprijs voor de Vrede aan... als dank voor zijn toewijding aan de vrijheid van Venezuela. Niemand wil zeggen of Trump de medaille heeft aangenomen. Stationskat Brammetje is terug bij zijn station in Purmerend... in de vorm van een standbeeld. Fans die de kat misten hebben daarvoor geld ingezameld, schrijft de Telegraaf. Brammetje overleed drie jaar geleden bij een aanrijding. De stationskat heeft een cultstatus in Purmerend... en had zelfs een eigen Facebookpagina. En nu heeft hij een vast plekje bij een bloemperk naast het station. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, maar koud is het niet. Morgen laat de zon zich af en toe zien en het blijft droog. Het wordt maximaal 10 graden. En dat was het ANP-nieuws. fire impossible to tame like I've been trying to catch my breath since I was 17. I've heard Dit is Q-Music. Damiano David, Tyler en Nia Rogers. En dit is Q-Music. Somber. En dit is nieuw. I could be the twist, the one to make you stop.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 But all that we can say, all that we can say, all that's left to say is I've never been better. Cue me